Voor het geval er dit najaar weer een coronagolf komt, zegt mijn collega Roel Bolsjes. Dat moeten dan eh, stapsgewijze plannen zijn. Die kunnen worden uitgebreid als de situatie met het eh, virus de verkeerde kant op gaat. Dus eh, minder ingrijpende maatregelen als het goed gaat en ingrijpendere maatregelen als het, als het slecht gaat. Ja, om te voorkomen dat een harde lockdown vanuit de overheid alsnog nodig is als het helemaal misgaat. Daarbij zullen scholen en kinderopvangbedrijven overigens zo lang mogelijk worden ontzien. daar zal tot het uiterste gegaan worden om een sluiting te voorkomen, omdat het zo grote impact heeft op eh, de kinderen. Het kabinet wil ook een MIT oprichten, een maatschappelijk impactteam... als tegenhanger van het OMT, dat advies kan geven over de maatschappelijke gevolgen van coronaregels. Gevangenen worden niet goed voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Medewerkers zeggen dat de focus ligt op het opsluiten van mensen... en dat draagt niet echt bij aan een veilig land, zeggen ze. Het staat allemaal in onderzoeken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De oudste Nederlander is overleden. Ebeltje Boekema Hut was 110 jaar oud. Sinds iets meer dan een jaar mocht ze zich de oudste Nederlander noemen. Ze woonde in Groningen. RTV Noord ging al eens langs bij haar toen ze de oudste inwoner van die provincie werd. Hoe is het dan om nu de oudste bewoner van Groningen te zijn? Mooi hè, Boeken? Ik kan mooi. Heel mooi. Heel mooi. Oh, daar ben ik zo wies man. Nee, lieve, daar verneem je, daar verneem je niks van. <laughs> Een Amerikaan van 20 is in het zonnetje gezet. Vorige week redde hij een bewusteloze man bij het spoor van een treinstation. En vandaag kreeg hij daar een cadeautje voor. Een splinternieuwe auto. What? Oh, boy. <laughs> ja, de auto is een cadeau van de politie en een lokale anti-misdaadorganisatie. We wanted to literally just show our appreciation because we need more people like this. Ja, de, man vindt, eh, de politie vindt de man een held en hoopt dat andere burgers ook zo dapper zullen zijn als hij is geweest. En dan nog het weer. Vanavond de graad of 21. Morgen vooral in, de, in het zuiden van het land veel zon. En dan ietsjes warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een aantal korte files in onze regio. Op de A1 rijdt het langzaam Amsterdam-Amersfoort bij naar de West 9 kilometer file. 9 kilometer file ook op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen met 10 minuten vertraging.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 dat was Emerson Drive en Looking Over My Shoulder. Dit is weer de National Radio Show. Mijn naam is Astrid van der Kaai. En ik ga je weer twee uur lang meenemen met de lekkerste country, folk Amerikanen en bluegrass muziek van over de hele wereld. En over bluegrass gesproken gaan we nu naartoe. De nieuwste single van Darren en Brooke Aldridge. Dit is No Mistakes. When I break instead of bend, I try to myself I won't do that again Swear I'll change Then like the wind I go back and do the same thing Only different Every hebt een uh, info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Canada. Van Tommy J. Ehrman. Hij is geboren in Saskatchewan en heeft inmiddels al zes albums uitgebracht... en heeft getoerd met diverse country-sterren in Canada. Nu is het tijd om hem te introduceren bij jullie met zijn nieuwste single. Dit is Precious Heart. You've got that precious heart. Carry it with you everywhere you are. It's just love, it's not that hard. Hold it in your wide open arms. Precious heart, You've had it right from the start try real hard was onze eerste digitale brievenbus inzending uit Canada. Tommy J. Ehrman en Precious Heart. En nu gaan we naar folkmuziek van Andrew Atkins. Dit is A Worries Behind. En daarna ons shownieuws. When I leave this old world. When I leave this old world. Only my trouble and mine. past May the end come peaceful May the end come fast And I've tried so hard Since the day that I was born So I'll answer the trouble and mine. When I hear the angels call, when I hear the angels call, morning straight line. And though I may stumble so I hear the angels call, I'm gonna all my worries behind. Dit is het National Show Nieuws van week 24. Gretchen Peters komt naar Nederland. Deze zangeres, componist en tekstschrijver heeft al heel wat nummers voor anderen geschreven. Maar op 13 mei volgend jaar treedt ze op met haar eigen show in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Lana Wolf brengt in haar theatertour een eerbetoon aan de muziek van Linda Ronstadt. De show van deze Nederlandse duizendpoot heet Linda Ronstadt and Friends. En wil je de show bijwonen? Neem dan even een kijkje op lindaronstedt.nl voor meer info over de gehele tour. Hevig geïnspireerd door de muziek van Tammy Wynette en George Jones. Dat is het geluid van de Canadese Whitney Rose. Je kunt haar 13 september samen met Joshua Ray Walker zien. Ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En dit was het Nashville Show Nieuws voor week 24. Tot volgende week. 70 deden we met Dolly Parton en Two Doors Down. En ik las eh, van de week dat eh, haar boek Run Rose Run ook verfilmd gaat worden. Ik ben heel benieuwd wie hier de hoofdrollen in gaan spelen. Maar in ieder geval, de muziek van het album Run Rose Run ga je natuurlijk ook in die film weer terugzien en horen. Maar eerst gingen we even terug in tijd. Hè? Lekker hè? Two Doors Down, Dolly Parton. Nu tijd voor muziek van onze maand. Dat is Chris Stapleton. In 2017 bracht hij zijn tweede album From a Room Volume 1 uit. Het album album werd wederom geproduceerd door Dave Cobb en Chris zelf en leverde vijf awards en twee nominaties op. Het nummer dat je nu gaat horen kreeg twee CMA Awards in 2018 en is mijn favoriete nummer op het album. Dit is Broken Halos. Chris en eh, Morgana Stapleton. Want ja, als we Chris horen, horen we natuurlijk zijn vrouw ook. Broken Halos, hartstikke mooi nummer. En verderop in de show ook nog meer muziek van Chris. Maar nu een duet uit 1992. Joe Diffie samen met Mary Chapin Carpenter. Dit is Not Too Much To Ask. To hear you say my name To see you search my eyes to feel you touch my hand. It more than satisfies. If I was not the first, just say I'll be the last. It's too much to expect. But it's not too much to ask tussen Mary Chapin Carpenter en Joe Diffie. En dat nummer heet Not Too Much To Ask. Nu gaan we weer even naar bluegrass muziek. En net zoals in de bluegrass, de country en andere muzieksoorten... is de liefdesbedrief, liefdesverdriet, een grote bron van inspiratie. En ja, dat wisten we natuurlijk ook al heel lang. En deze volgende zangeres heeft daar ook weer iets heel moois mee gedaan. Dit is Jackson Hollow en Look Who's Talking Now. from the Netherlands. Elizabeth Hope hier bij de National Radio Show. En ook in onze digitale eh, brievenbus. Haar versie van Merle Haggard's Today I Started Loving You Again. Het blijft een tijdloos nummer en dat zie je maar. Het heden ten dagen is het ook nog gewoon zo... dat er countryartiesten zijn die eh, weer een versie van dit nummer opnemen. Mooie versie was dit. Nu gaan we naar 1981 en dat doen we met Elvira. Dit zijn de Oakridge Boys. Elvira. fire Papa, mm, Papa, Mama. Hey! Papa Mau Mau. silver De heren van de Oak Ridge Boys met hun lofzang op Elvira 1981 alweer. Klinkt niet zo lang geleden, maar toch is het wel zo hoor. Dat is al een aardige tijd terug. Nu gaan we naar Texas muziek van Jesse Raup Jr. Dit is Runaway Train en daarna het Spotlight album. Why yes ma'am, I'm yes ma'am kind of guy. Oh but girl, there's more to me than meets the eye. So before you take me home, there's something you should know. I'm all throttle and no brakes. Girl, that's just the way I roll and I drive. I'll take you for a ride like you ain't never seen. We'll hit every peak and holler in between. Just like a thousand tons of steel rolling down a hill. Hope you're in it for the long haul. Cause there's no soft landing jumping off. Oh, and girl, if you think you got what it takes, then get up on this runaway train. as a rose and honeysuckle sweet. Are you sure you want an old cowboy like me? When you wake up all in love come Sunday morning. Oh, well, baby, you can't say that I didn't try to warn you that I drive full steam. And I'll take you for a ride like you ain't never seen. We'll hit every peak and holler in between just like a thousand tons of steel rolling down a hill. Hope you're in it for the long haul, cause there's no soft landing jumping off. Oh, girl, if you think you got what it takes, then get up on this runaway train. ain't never seen. Hey girl, I'll even make you holler in between. Just like a thousand tons of steel rolling down a hill. Hope you're in it for the long haul. Cause there's no soft landing jumping off. Oh, and girl, if you think you've got what it takes, then get up on this runaway. Get up on this runaway. afgelopen is. Maar dat is nog niet zo. maar nu dus wel. Dat was Runaway Train van Jesse Raup Jr. Lekkere Texas Country hier bij de National Radio Show. Nu het Spotlight album. En als je al zo'n groot muziekarchief hebt, zoals wij bij de National Radio Show hebben, is het af en toe toch wel even puzzelen wat je als Spotlight album moet nemen voor een show. Nou, ik ben deze keer uitgekomen bij het debuutalbum van Montgomery Gentry. In 1999 brachten zij het album Tattoos and Scars uit. Het album zit bomvol met diverse countrystijlen. Je hoort eerst het nummer All Night Long samen met Charlie Daniels en daarna If a Broken Heart Could Kill. Dit is het Nashville Spotlight album. Well, the party started early about a quarter to three. Just a few close friends, Charlie, Troy and me. We just got started when somebody asked, How long you think this party's gonna last? I said, oh, in a fuss. Said you had a party and you didn't call us. I am sipping on your dance shoes and come along. We'll be here till the cows come home, and that's all night long. Sit all night. het Nashville Spotlight Album. twee eerste nummers van ons Spotlight-album. En daarvoor gingen we naar 1999 voor het debuutalbum van Montgomery Gentry. En dat album heet Tattoos and Scars. En in het tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album. Maar nu weer muziek uit Nederland. Esther van Kommer is dit en Mountains to the Sea. Hallo, ik ben Esther van Kommer op Nashville Country Radio. Working coast to coast. life and on the road again. People often ask me where it is I'm from. I find it hard to tell them, so I say it in a song. was Esther van Kommer en Mountains to the Sea. En we gaan weer even terug in de tijd. We gaan naar 1969. Dit is Merle Haggard en de Okie from Muskokie. Een Nashville Country Classic. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on me. street. Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving. But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse lightning's still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. And football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. White lightning still the biggest thrill of all. And white lightning still the biggest thrill of all That was Merle Haggard and the Okie from Miss Cokie. Ik heb nog wat muziek voor je klaarstaan van Chris Stapleton. En het nummer wat je zo gaat horen had zomaar een spiegelplaat kunnen zijn. Want het was Lee Ann Womack die het in 2008 opnam. Maar Chris was een van de schrijvers, van dit nummer. Het nummer heet Either Way en daarna Island Jewel, Lekker Americana, Rich Man's World. in the hall on our way to separate rooms. The only time we ever talk is when the monthly bills are due. We go to work, we go to church, we fake the perfect life. I'm past the point again down And all my tears I cry We can I won't love you either way.